van 8 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Eerder versoepelen gaat niet gebeuren. Demissionair premier Rutte zei in het coronadebat in de Tweede Kamer... dat het onverstandig is om de coronaregels eerder los te laten. Hij reageerde op Geert Wilders van de PVV. Mensen hebben het zo moeilijk gehad de afgelopen, het afgelopen jaar. Ze hebben zo behoefte om met elkaar iets leuks te doen. Naar Oranje te kijken, ook in de poolwedstrijden met elkaar. Op zo'n terras in plaats van met z'n allen thuis. Volgens Rutte lopen we in Nederland met de versoepelingen al voor op andere landen in Europa, terwijl hier meer mensen met corona zijn. Het kabinet wil voorlopig ook niet hebben dat er grote groepen op het terras het EK gaan kijken. Er komt een gebiedsverbod s'avonds bij de zwemplassen in Den Bosch. De aanleiding is een illegaal feest gisteren bij de Zuiderplas. Honderden mensen maakten er een enorme puinhoop van. Overal liggen blikjes bier, lege flessen drank. En her en der liggen ook nog fietsen, winkelwagentjes en scooters. De Zuiderplas gaat nu op slot tussen 10 uur s avonds en 6 uur s ochtends. En dat geldt ook voor de Oosterplas en de Grote Wielen. De onderwijsinspectie gaat onderzoek doen naar kunst- en modeopleidingen. De inspectie krijgt veel signalen binnen van ernstige misstanden op verschillende scholen. Studenten klagen bijvoorbeeld over racistische leraren en een onveilige werksfeer. In de VS zijn nog nooit zo weinig Karens geboren als het afgelopen jaar. En dat komt omdat de naam een beetje een scheldwoord is geworden. Karen is een typering voor een bazige witte vrouw met kort pittig kapsel... die vaak de manager wil spreken als iets er niet bevalt. Ze zorgt altijd voor ongemakkelijke situaties. I am sorry, she's a Karen. You did nothing wrong, sir. We kennen allemaal wel een echte Karen, maar er komen er dus steeds minder bij. De meisjesnaam Kamala, naar de vicepresident, is juist wel populairder geworden het afgelopen jaar. Het weer nog best benauwd is het nog. Vanavond is er vooral in het oosten kans op regen, onweer en misschien hagel. Morgen zijn de buien in het zuiden en oosten. Dan wordt het 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is vertraging voor het verkeer rond Amsterdam. Op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert.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 Hoewel die wel iets met kapellen te maken hebben. Hoor. Wist je ja, dat? Nee, nee, dat wist ik niet. Nee? Nou ja, ik zal het even kort uitleggen. Wij hadden op een gegeven moment ergens in maart... Eh, kwam Kirine Gijs op een gegeven moment... joh, dat is een eh, leuke band, eh, die moet je eens draaiend materiaal. Nou, eens, hebben, eens. hebben, we gedaan. en vervolgens een dag of twee later... zat hij ineens bij Zwaardvis bij Radio Capelle in de... Ja, oké. En, dat zo is de link. Dan, er inderdaad ja. een link. En Willem pleegt nog wel eens te draaien... ook tussen 12 en 2 bij dat programma wat hij doet op de zaterdagmiddag. Ehm, over uh, eh, Capelle gesproken. Hij is nog even bezig met zijn gitaar aan het uh, inregelen. Maar eh, ik zou hem nog even willen vragen of hij deze kant op wil komen. Want dan kan hij nog even wat vertellen over zichzelf. want we hebben, een, hebben een gast in onze studio. En dat is Timber. Zeg het goed zo? Jij zegt het helemaal goed. Ja, ja, ja, maar achter Timber schuilt Timo. En dan? Ja. En Timo B. Timo B. <laughs> ja, het is, eh, nou, het is heel leuk, want eh, er is nog een, uh, een kapelse muzikant. En dat is Marvin D. D. Nou, ja, dat, vind ik wel heel erg, eh, heel erg grappig. Eh. Ja, ja, ja. Eh, ja, Timo, Timo B. is eigenlijk geen artiest. Dus, nee? nou, oké, nou goed. Maar dat is je, echte naam. Maar goed, Timber is... Dat is ook niet, maar goed. Gaat nee, oké, okay, maar goed. we gaan het... We gaan het, het, wordt te ingewikkeld. Nou, we gaan het gewoon over Timber hebben. Want dat ben je uiteindelijk. Want dat is het waar je het onderuit brengt. Ehm, even over jezelf. Want hoe lang ben je al bezig met muziek? Nou, joh, dat durf ik niet te zeggen, maar heel erg lang. Ja, eh, ja ik heb altijd gespeeld. Eh, eigenlijk begonnen ooit heel lang geleden toen ik eh, klein was met piano. Mhm. En toen geswitcht naar akoestische gitaar. Want ja, popmuziek, dat lokte natuurlijk toch. Nou, sindsdien in allerlei bandjes gespeeld. En echt van alles nog wat gedaan. Van pop, rock, blues tot soul, tot singer-songwriter. Covers, eigen weer. Ja. Alles. Ja, ehm, maar nu eh, ben je in je pieren eentje hier naartoe gekomen. Ja. Is dat dan toch eh, anders? Want ik weet, we hebben hier een plaatsgenoot, Ruud Houweling. Die heeft mijn Cloud Machine ooit een oh band gevormd. Ken ik. En uh, Ruud, die zei op een gegeven moment... ja, ik kan hem niet helemaal mijn eieren in kwijt. Is dat ook een beetje bij jou gebeurd in, in, dat opzicht? Dat, dat je toch denkt van, nou... Het, het, je, het wringt soms dat je met anderen bijvoorbeeld een compromis moet sluiten of wat dan ook. Nou, dat, ja, deels wel. Eh, kijk, als je in, in, een band speelt en eh, je hebt je eigen nummers... dan is dat soms wel eens lastig. Want dan hebben allerlei andere mensen daar natuurlijk toch ook ideeën hm, over. Hm, hm, eh, maar het is natuurlijk heel leuk om in een band te spelen. Maar ik wil gewoon het liefst mijn eigen liedjes doen, inderdaad. Schrijven en uitvoeren. Ja. En ja, maar de band zou mooi zijn, maar dat is ook heel lastig. Want dan heb je eigen muziek. Ja, en je bent niet zo heel bekend. Dus dan is dat ook lastig. Ja, oké. En eh, maar je hebt je alweer wat van je laten horen dit jaar. Want je hebt al een single uitgebracht. Eh, ja, zeker. Ik heb eh, eind 2019, begin 2020 vijf liedjes uitgebracht. nee, sorry, vijf liedjes opgenomen. Ja. Ik <laughs> moet goed zeggen. Pre-corona, dus ik had... Ja, in zekere zin, je kan zeggen ik had geluk. Want ik had vijf liedjes om uit te brengen. Ja. Dus ik heb sindsdien eh, elke paar maanden een liedje uitgebracht. Dus inmiddels vier en ik heb er nog eentje over. Ja. Eh, Sun is Coming Out eh, is de meest recente geweest. Dus, ja. is het misschien de opmaat naar meer? Dat we nog wat van jou kunnen verwachten? Ja, ik, nou ja, ik, ik blijf altijd schrijven. Dus ik, ik heb twee nieuwe liedjes. Die, die ben ik ook aan het opnemen. En, maar die ga ik voorlopig ga ik die dan weggeven voor mensen die mijn e-mails krijgen, weet je wel. Mm. Eh, maar goed, ik blijf schrijven. Dus eh, ja, wie weet. Ja. we gaan het, eh, we gaan het merken straks. want het wordt echt even ja, behoorlijk gas geven. Nou, dat zijn we hier in wordt wel gewend hoor. <laughs> zo'n eh, zo'n ding in onze achtertuin eh, liggen. Dus, eh, <laughs> ja, dus, maar twee blokken van drie nummers. Ja. dus is het, zo direct is het podium voor jou. Nou, ehm, dat doen we na het volgende nummer wat we laten horen. En dat is dus inderdaad Marvin D. met zijn band. En dat nummer dat heet Solid. uit eh, het rijtje van het kapelsuurtje. Want eh, dit was Marvin D. met zijn band. Marvin D. Band eh, en Solid. het is zover, want we gaan het eerste blokje doen met Timber. En hij gaat drie nummers laten horen. Want ja, het is ook ehm, toch weer even wat vlot de boel afhandelen. Maar goed, dat gaan we doen. Ehm, ja, we zijn eh, zover. Ehm, het allereerste nummer wat, eh, wat je eh, gaat spelen vanavond... <laughs> It Couldn't Be Me. Heeft hij. Wat zeg je? It couldn't be me. It couldn't be me. Ja, volgens mij zei ik het ook. Maar, nee, nee, je zegt <laughs> het nu weer verkeerd. Ja. It could have been me. It juist, dankjewel. <laughs> ik kwam even een blokje om. Ja, ja, ja, die helemaal lekker zo. ja. Nou ja, goed. Goed dat je mij even bij mijn knieschijf flink afknipt. Ja, we moeten het gewoon maar... Eh, even maar over eh, het liedje. Waar, waar eh, gaat het over? En wat, zit er nog een speciaal verhaal bij? Ja, nou, het, het, het, gaat over de gedachte dat, dat je niet echt goede mensen en slechte mensen hebt zoals sommigen misschien wel eens denken, jezelf misschien ook wel eens denkt. Mm. Maar de gedachte is meer van, ja, het hangt van de omstandigheden af of je een goed mens bent of een slecht mens of een, of een held of een, uh, of een slumiel, hm. Of eh, ja, nou, dat dus. Dat dus, oké. <laughs> nou, ik ben, eh, ben benieuwd. Hier is die. Oké. inside A young man saw it all Rapidly responding to a desperate lover's call Save a young kid's life Did not think twice and took a dive Brought the young kid back Only just alive it could have been me Could have been me In the right time and the right circumstance You know it's just a matter of chance Could have been could have been me could have been me goed uitspreken. It could have been me. Yes. Nou zeg het goed. Ah. Dankjewel, dankjewel. En, en trouwens, ah. eh, dit liedje eh, is nog niet uitgebracht. En oh. is nooit op de radio geweest. Dus... Oh, nou, <laughs> dat was gewoon een primeur. Dat vinden wij altijd heel erg... Eh, dat vinden Jip en ik. En ook Marcus natuurlijk. Altijd leuk als we dat... Ehm, goed, ehm, de tweede... Heb ik het goed? The things, the things I Did. Heel goed, heel oh. goed, heel goed. Ja. Eh, dat is, als ik het aan de titel zo afleid... dan is het zoiets van... Eh, ja, maar ik deed het altijd zo. Eh, en het gaat altijd zo goed. Of, nee, nee, nee, nee, dat is, het, dat is het niet. Het is wel een heel simpele gedachte. Het, is, nee, het gaat er meer over dat je soms wel eens zo'n bui hebt. Althans, ik wel eens. Mhm. dat je denkt van... joh, ik heb eigenlijk toch een hoop stomme dingen gedaan... in, in, in dit verleden. En, en nog wel trouwens, maar... ja. En, eh, ja, nou ja, daar gaat het dus over. Oké, oké. Nou, laat, laat maar horen. <laughs> Can't believe the things I did What did I know? I was just a kid It's okay, I've come a long way Can't believe the things I did Though at the time it seemed to fit could find it seemed to fit. Can't believe the things that I did. That I did. Het Dankjewel. Doel van een muzikant is toch altijd... als hij ook nog aan de andere kant eh, degene die het liedje luistert ook uh, weet raken. En eh, er zit toch een bepaalde vorm van herkenbaarheid in dit liedje <laughs> bij mij. Dus ja, dus, mooi, wel degelijk heb je er wel iets mee bereikt. Want ja. ja, dat is, het is herkenbaar waar je over zong. ja, ja. Timber. Dus, dus nou, ja, kijk, als je dat, als je dat voor elkaar krijgt, dan, dan dan doe je iets goed. Eh, en dat heb je dus bij, bij deze gedaan. The Things I Did. Ehm, bij die derde, dat uh, vind ik, heel leuk. Eh, ik heb gewoon de fonetische spelling opgeschreven. <laughs> Drie keer een vier, maar het heet ook echt vier, vier, vier. Klopt, ja. Waar, waar, ja, als ik daaraan denk, dan denk ik weer aan angst. Ja, nee, absoluut. Het gaat over angst. Het, grappige is, ik heb dit pre-corona geschreven... Mm. Eh, en het gaat gewoon eh, erover dat, ja, dat veel mensen toch eh, nou, vaak angstig zijn. En sommige mensen die leven altijd in angst en overal bang voor. Mm. En dat is natuurlijk niet zo handig, want dan zit je jezelf mee in de weg. Dus daar gaat het eigenlijk over. Maar eh, ja, het leuke is natuurlijk, of leuk, leuk is helemaal niet leuk. <laughs> Maar <laughs> dat het natuurlijk wel erg eh, toepasselijk is eh, als het om corona gaat. Want ja, we zitten natuurlijk al meer dan een jaar toch een beetje in angst. Ja. Heel leuk. dat is niet zo erg meer. Maar, nee. <laughs> maar dus de, ook wat, de uitleg die je bij dat liedje geeft daar zit voor mij ook wel iets in. Maar daar ga ik het met je even hebben over na het spelen van het liedje. Laten we eerst maar even gewoon naar het liedje luisteren. Eh, vier, 4, 4 is allemaal Timber. Scared of having nightmares A lie awake at night like open spaces or a narrow path. I'm scared of living, I'm afraid of sudden death. Fear, fear, fear. Fear, fear, fear. Ever since I saw you, I wanna be nearby. look you in the eye, I feel so shy. Don't like the sound of silence, and music is too loud. It's all too crowded, but I got fear of missing out. it's still here taxi driving dat, is het leuke, dat is het leuke. Hij stopt er meteen mee. Ja, ja, is goed, is goed. Dan uh, eh, eh, Timmer komt deze kant op. En dan kunnen we het eh, even kort ook hebben over dat ene liedje wat hij net gespeeld heeft. Daar gaat die schuif van, de, van de spreekmicrofoon weer open. En eh, ook het koptelefoontje gaat weer op. Eh, ja, je zit nu weer gewoon aan de... Ik zit er. Ja, je zit er. <laughs> Ehm, ja, dat, eh, dat verhaal over die angsten. Ehm, ik denk, als we het dan toch even over dat liedje hebben. Mhm. Ehm, merk jij dan dat ook in deze maatschappij... dat mensen een stuk ongeduldiger zijn geworden? In, in, in dat opzicht ook... En het, het, het, het, lijden is het meest wat men vreest. Zoiets, zo'n zo'n uitspraak, zo'n gezegde schijnt dat te zijn. Ja. Eh, is dat het? Ja, nou, ongeduld, ongeduld. Eh, ja. ja. ongeduld Zit, er, zit er ook vaak in verstopt. Van, wanneer mogen we weer naar buiten? wanneer mogen we weer alles kunnen doen? dat dat idee. Ja, ja, natuurlijk. Ja. en angst, soms ben je ook gewoon bang voor angst. Ja? Dat, dat is het ook. Ja, ik had het, ik had het dus inderdaad vorig jaar. Ik denk, mijn god, waar zitten we in... Uh, in, in waar zijn we terechtgekomen? Je durft, op een gegeven moment durf je niks meer. Toen had ik echt zoiets van, ja, Jezus, ik heb ook nog een leven, jongens. Eh, dus, eh, dus ja, dat, eh, dat heb ik overboord gegooid. En wel aan de maatregelen gaan. want anders dan... Goed zo. Ja, dat is wel... ja. <laughs> belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Want anders had ik het van jou gekregen. Hè? Nee, want ik was er niet. Nee, jij was er niet. Maar het zou zomaar kunnen geweest dat het op de loer lag. Nou ja, goed. onzin, onzin, onzinnig <laughs> gesprek, maar goed. maar dat, is het ook een teken van deze tijd. Dat we soms wel eens eh, bang worden gemaakt... en dat je er zelf ook iets aan kan doen? Ja, jeetje, ja. Ik, zou natuurlijk heel veel over corona kunnen gaan vertellen. Maar dat moeten we maar niet gaan doen, denk nee, ik. Nee, dat <laughs> lijkt me niet. Maar, dat is, ja, klopt. Maar ik bedoel, eh, de media eh, brengen wel eens dingen... Alles wordt een beetje opgeklopt. Hè? Dat is, ja, dat is, eh, eh, eh, ben jij ook zo'n iemand die dan op een gegeven moment zegt... net als bijvoorbeeld Henny Vrienden en Ernst Jans... er zit een knop op je tv. Druk hem nou, in en ga maar nou, mee. absoluut hoor. Want in het begin volgde ik ook alles. En op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. Want daar word je gewoon heel onrustig van. ja, nou ja, dat had <laughs> ik dus al. Ja, ik, had, ik ben afgehaakt. En op een gegeven moment heb ik, ben ik uitgecheckt bij al die programma's. Dus ik had er, ik had er niet zoveel zin meer in. Ja. Ehm, goed, we gaan zo dadelijk nog even eh, meer van je horen. Maar, zoals aangekondigd, ook dit komt uit Kapelle En dat is Rowan. Merel Haasnoot schuilt achter Rowan, heb ik eh, begrepen. En eh, dit was ook een van de nummers die ze heeft achtergeladen. Het nummer dat heet Smile. so I don't these boys. A girl can only tolerate so much with boys, and I'm sick of laughing awkwardly along with them. Of swallowing my tongue so we can all be friends. I might blow up today cause I'm tired of keeping the peace. <sighs> While you sit there unbothered and keep on disrespecting me. Don't tell me to smile need smile. Honestly, I liked you way better when you didn't speak. Oh my god, loosen up. Can you not take a joke? I am so tired of all of this fake, woke, radical, maniacal, feminist bullshit. pastas. No, you shouldn't get your panties in a twist, kid. It is scaring me. So I laugh at you to pull the power back to me because I simply do not have the f***ing energy to go and reevaluate my actions and think differently because if I did, I would have to admit that I'm part of the problem and I don't like that shit. Cause my comfort and my ego are my priority So please spare me your problems, they don't affect me Smile ripples through my head Fragrances of gold heb er eh, alles om geschreven eh, als een grote mevrouw. Maar ja, dat, eh, dat vind ik ook eerlijk gezegd. Zeker het werk wat ze de laatste keren heeft uitgebracht. Een van de laatste keren. Dit was de tweede single in krap een half jaar tijd. Sweet Honey. daarvoor had ze ook een weergeloze single uitgebracht. En bovendien, Jip, gaat er nog iets gebeuren met deze Nana M. Roos. En dat is? EP-presentatie. Ja, leuk. Ja. In Bitterzoet? Ja. Ben je er wel eens geweest? nee, volgens mij niet. Nee, Misschien wel. het zit, eh, het zit eh, als je het eh, Centraal Station van Amsterdam uitkomt... En dan moet je de Martelaarsgracht over. stukje richting het Spui. En, het, en daarachter zit de Spuistraat. En daar zit het. En het is, het is ongeveer 10 minuten van het Centraal Station. Het is zo handig als je vanuit Haarlem naar Amsterdam rijdt. Het is eh, drie keer vallen uit Amsterdam Centraal in je, je oh, staat bij Bitterzoet op. de Ja, eh, dus is een, geweldig. Dus draait kan. Ja, ja, zeker. Dus, ehm, de vraag is aan Timber of hij ook eh, ooit gespeeld heeft in Bitterzoet in Amsterdam. Nou, het grappige is, volgens mij heb ik daar een keer gespeeld, ja. ja. Ja, kan je er nog iets van herinneren? Ja, kan ik wel. Het, was, het is wel een leuke tent op zich. Maar als ik me goed herinner was dat een enorme galmbak. Ja, eh, dat, daar, daar, heb je wel een klein beetje gelijk in. Want eh, er zijn eh, presentaties geweest van mensen die daar hun album hebben gepresenteerd... of een EP hebben gepresenteerd. Dus nou ja, wat dat gaat, het, het kan nog heel erg gezellig worden in dat opzicht. Hm. Ehm, we gaan nog even drie nummers van je laten horen. En ik zou zeggen, ehm, de eerste die we horen is When Love Breaks Down. Again. Oké. When love breaks down, love breaks down. When love breaks down again. Johnny was caught at an all-time low. His second wife said, "Let me go." seemed like a place he'd been before Though he told himself not anymore A slap on the wrist, an upheld fist The blink of an eye still don't see why When love breaks down Love breaks down Mary felt his paw. He said he'd fight for her, he'd leave a mark. It took a long time for Mary to understand. Couldn't trust her own bad choice of men. Take good care when the writing's on the wall better watch out, the hammer is gonna fall. When love breaks down, love breaks down, when love breaks down again, love breaks repeating mistakes and then get burned Dankjewel. het eh, is een applaus eh, die natuurlijk wel heel erg eh, fijn is als je als muzikant ook in de studio dat hoort natuurlijk. Hè? Want in deze tijden kan het applaus wel eens ontbreken. Ehm, als ik naar het volgende liedje kijk op het lijstje wat je gaat spelen... dan denk ik zo waar van... Nou, het zou wel heel erg mooi zijn om eh, in een tuin eh, ergens te zitten. Maar ik denk niet dat het daarover gaat. Ik denk dat er wel meer achter steekt. Nou, nou, nou eh, eigenlijk niet. <laughs> nou ja... Ja, nou, het gaat gewoon over het gevoel van ja, in de tuin zitten, ontspannen, in de natuur ook. En dat je daar enorm van kan genieten. En, ja, ingewikkelder wordt het eigenlijk niet. Nee, nou, dan, eh, <laughs> dan moeten we maar gewoon gaan luisteren. Hier is eh, Timber met In The Garden. maak even de vergelijking met ehm, een nummer van eh, Ruud Houweling... Eh, die op een gegeven moment uit het eh, dakraam zit te kijken... En dan op een gegeven moment, nou dakraam, uit het bovenste raam zag hij op een gegeven moment Why We're Here. En dat bleek dus te gaan over de maan en, en, noem maar op. en hij was op dat moment getuige daarvan. Maar hij zag ook iemand die ook in een tuin naar hetzelfde tafereel... maar die had niet in de gaten dat hij ook die dame zag. Dus daar doet mij dit een klein beetje aan denken. Maar dit is een beetje een, eh, eigenlijk een beetje een niemandalletje. Zomaar zoiets eh, is in. Um, de laatste is Sun is Coming Out. Yes. die is er dus de laatste dag goed erbij gekomen. Absoluut, absoluut. Heeft het ook nog een diepere betekenis? Ja, nou, een beetje wel. Ja, het is een liedje over hoop natuurlijk. Dat is, dat is duidelijk. de zon die verschijnt altijd weer. Maar het gaat eigenlijk over eh, dat iemand anders eh, dat even niet zo ziet zitten een beetje in de put zit. En dat je die ander probeert te overtuigen van nou de zon gaat altijd weer schijnen. Ah. ah. <laughs> Dus nou, of dat kan, dat weet ik niet, maar daar Er zit een eh, positief overtuigende boodschap zit er denk ik wel een beetje in. Nou, ehm, de laatste voor vanavond van Timber ja, is laatste, deze. laatste single, hè? Dus, en de laatste single, uiteraard. Sun is coming out. never any fun And bad things that can never be undone Hate to see you cry The sadness in your eyes But I have to face the fact there's no why Hey, look up and listen to what I say problem. wel heel erg eh, fijn om dit liedje natuurlijk eh, te mogen horen. Dank, voor, de, voor de bijdrage. jij bedankt. Ja, ehm, ja eh, en dan zit het er ook op wat het betreft. Want ja, het uur is alweer voorbij. dat uur is alweer bijna voorbij. Ehm, maar we gaan zo langzamerhand een beetje afsluiten dit uur. Ehm, ja, ik moet even, even over iets hebben... Ja, dan is het me verbaasd aan te kijken van, waar gaat hij toch over? Ja, want eh, ik eh, luister Vink niet alleen op eh, de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 naar een programma in de landen op via het internet. Maar afgelopen maandag zat ik ook te luisteren, maar dan bij onze vrienden in Volendam tussen 7 en 8. En daar zat mijn goede muzikale muziekvriend Kees Meijsen. Die, die, deed dat, die deed dat samen met Roy de Smet. Eh, en daar, eh, ja, daar kwam eh, een beetje ook de muziekkeuze van Kees Meijsen in voorbij. En ik weet niet, heb jij wel eens van La Belle Époque gehoord? Ja, volgens mij, de naam komt me bekend voor. Ja, nou ja, goed. Ik weet dat Kirine Geijse al ermee gekomen is. En we hebben hem in april hebben hem gedraaid bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En misschien herken ik het daar dan nog van. Dat, dat zal ongetwijfeld. Eh, maar Kees, die, eh, die, die voert hem eh, gewoon even op. En ik vind het toch best een... een ja, Kees heeft een, een, een muzieksmaak. Die komt <laughs> akelig dicht in de buurt bij de mijne. Dus het kan... handig. Ja, dat is heel handig. want op maandagavonden dan, is er normaal gesproken de herhaling. Maar voor één en waarschijnlijk ook nog een tweede keer gaat die maandagavond eh, een keer sneuvelen. Want dat wordt eh, gewoon live eh, worden de dingen gedaan. 21 juni, dan komt die, die, diezelfde Kees samen met Ja Bond naar deze studio. En dan gaan we het hebben over de muzikale smaak van de beide heren. En dan zal er ongetwijfeld ook heel veel Nederlandse producties... waaronder deze Labelle Epoque, waar die afgelopen maandag mee kwam... en daar sluiten we dit tweede uur. Ik zou bijna zeggen, ja, tweede uur eh, sluiten we dan af. Eh, dat nummer dat heet, eh, en de Labelle Epoque is Marien Doorlijn daar ook op te horen. Nummer dat heet Sanity.